het dit keer niet fout? Zou het dit keer niet eens mooi zijn als hij echt van me als eerder en de keer daarvoor. Ieder mens houdt van de winnaar, dus geen mens hield van mij. Ik wil één keer nummer één zijn en gelukkig daarbij. my Dat zou mooi zijn.